gouverneur niet bevoegd een formatieproces te beginnen. Slag in het oosten van Turkije zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. In de stad Tunceli werd een auto vol explosieven tot ontploffing gebracht toen een gepantserd militair voertuig langsreed. Volgens de Turkse veiligheidsdiensten zijn de slachtoffers militairen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen maanden zijn in het oosten van Turkije steeds vaker gevechten tussen het leger en de Koerdische terreurbeweging PKK.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 心。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 could downtown special cries along Cause I'm leaving tonight When Susanna ZFM. ZFM.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 De derde kandidaat, Gerard Schouw van D66, viel na de tweede stemronde af, omdat hij de minste stemmen had. Anuska van Miltenburg zit bijna tien jaar in de Tweede Kamer voor de VVD. Ze hield zich onder meer bezig met ethiek en het homo-emancipatiebeleid. Demissionair premier Schotten van Curaçao werkt niet mee aan de vorming van een interim kabinet. Dat schrijft hij in een brief aan gouverneur Goedgedrag. Curaçao zit in een ingewikkelde parlementaire crisis sinds begin vorige maand toen het kabinet Schotten viel. Bijna alle ministers zijn naar huis gestuurd door de oppositie. Gouverneur Goed Gedrag heeft een formateur aangewezen met de opdracht een interim kabinet samen te stellen. Dat moet de lopende zaken afhandelen tot na de verkiezingen op 19 oktober. Volgens premier Schotten is de gouverneur niet bevoegd een formatieproces te beginnen. De Braziliaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de chef van Google in Brazilië. Het internetbedrijf weigert twee video's van YouTube te halen waarin kritiek wordt geuit aan het adres van een politicus. In de video's wordt gesuggereerd dat hij een minares heeft gedwongen tot abortus. De autoriteiten gaven Google vorige week de opdracht filmpjes te